Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Maar weinig politieagenten doen de verplichte test om de parate kennis bij te houden, schrijft het AD. In het voorjaar van 2015 beloofde minister van der Steur dat alle 65.000 agenten jaarlijks de zogeheten profcheck zouden doen. Maar in juni 2016 hadden nog maar 11.000 agenten dat gedaan. Volgens de politieacademie weten te weinig agenten dat de test er is en ze hebben er vaak ook geen tijd voor. In de online test wordt de kennis van wetsregels over veel voorkomende handelingen getoetst, zoals het aanhouden en fouilleren van verdachten en het in beslag nemen van spullen. Europese waarnemers krijgen vanaf volgende week toegang tot Turkse gevangenissen. Dat zei PvdA-europarlementariër Kati Piri in Met het oog op morgen. Als Turkije-rapporteur bracht ze afgelopen week een bezoek aan Turkije. De waarnemers kunnen gaan onderzoeken wat er klopt van berichten... dat verdachten van de mislukte koepoging worden gemarteld. Door haar bezoek begrijpt Piri nu beter wat de impact van de koepoging is geweest. Ze noemt het een traumatische ervaring voor de Turkse samenleving. Ze zegt dat Europa dat heeft onderschat en te snel met een opgeheven vinger klaar stond. PvdA-leider Samsom vindt dat hij aan het begin van de kabinetsperiode te weinig aandacht heeft gehad voor zijn fractie. Ik heb de couveuse baby verwaarloosd, zegt hij in een interview met NRC Handelsblad. Samson was in 2012 zo druk bezig om het kabinet Rutte 2 van de grond te krijgen... dat de fractie te weinig begeleiding kreeg. En daardoor heeft Samson niet uit de fractie gehaald wat erin zat, zegt hij nu. Zijn inzet voor het kabinet heeft er volgens hem wel toe bijgedragen dat Rutte 2 een succes werd. Samson wil opnieuw lijsttrekker worden. Na Prinsjesdag zal hij zich officieel kandidaat stellen. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag. Wel staat op de Wadden en het IJsselmeer een stevige wind. Later op de dag is er kans op flinke regen- en onweersbuien.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 J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le Des infos qui ne divisent pas.